En dat lijkt steeds meer uit de hand te lopen. Ook vannacht waren er weer veel woedende mensen op straat, vertelt onze correspondent Geert Groot-Koorkamp. Mensen hebben geprobeerd onder meer een politiebureau en andere eh, overheidsgebouwen te bestormen. En bij die bestorming zouden er dus geschoten zijn en zouden tientallen mensen of protesterenden zoals ze dat noemen, eh, zijn gedood. Wie de mensen zijn en wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het internet in heel Kazachstan is platgelegd. De boostercampagne kan nog beter lopen als er meer wordt geïnformeerd. Een arts zegt tegen de Telegraaf dat niet echt duidelijk wordt gecommuniceerd. Eerst zouden bijvoorbeeld alleen 60-plussers een booster nodig hebben. Maar nu worden alle volwassenen die dat willen geprikt. Het ministerie zegt dat de communicatie inderdaad wel een tandje beter kan en gaat ermee aan de slag. Er zijn ook zorgen over jongeren. Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek dat zij niet allemaal staan te trappelen voor die extra prik. Sommige twijfelaars willen nog even wachten totdat er meer duidelijk is over de lange termijn effecten. En door de net niet zomer hebben er maar weinig reddingsboten de zee op hoeven varen. In totaal werden er in Nederland 3550 mensen uit het water gered. 600 minder dan een jaar eerder. En dat komt volgens de reddingsmaatschappij door het minder mooie weer... en doordat minder mensen in eigen land vakantie vierden dan in 2020. Misschien loop jij ook wel rond met een matje in je nek of genante uitgroei. Kapsalons zijn natuurlijk al een tijdje dicht. En dus verwachten zij dan ook dat de bordesfoto van het nieuwe kabinet volgende week vol zit met coronakapsels. Kappers gaan de foto dan ook goed bestuderen. Zien ze toch een vers geknipt kopie, dan heeft de nieuwe ministersploeg volgens de kappers wat uit te leggen. Het weer, pas op als je de weg op gaat. Het kan nog een beetje glad zijn, straks droog met aardig wat zon en een gaat of zes.